Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De provincie Utrecht van de Uithoflijn is besloten in een extra statenvergadering. Eind vorige maand werd duidelijk dat de tramlijn van Utrecht Centraal naar de universiteitscampus tientallen miljoenen euro's duurder wordt dan gepland. Ook is de lijn pas in december volgend jaar klaar, anderhalf jaar later dan de bedoeling was. Vanwege de problemen met de sneltram is de verantwoordelijk gedeputeerde afgetreden. De gemeente Utrecht moet de rest van het tekort voor de aanleg van de Uithoflijn aanvullen. De Japanse shorttrekker Kei Saito moet het Olympische dorp verlaten en is voorlopig geschorst omdat hij positief is getest op doping. Hij is de eerste sporter die tijdens deze Spelen van doping wordt verdacht. Saito was reserve bij de Japanners en kwam nog niet in actie in Pyeongchang. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil de banden met Zuid-Korea verder aanhalen. Dat zei hij na een gesprek met de Noord-Koreaanse delegatie... die de opening van de Olympische Spelen in Pyeongchang bijwoonde. Volgens het staatspersbureau was Kim Jong-un onder de indruk... van de oprechte pogingen van Zuid-Korea... om van het Noord-Koreaanse bezoek een succes te maken. Singer-songwriter Naas en rapper Ronnie Flex zijn beiden twee keer in de prijzen gevallen bij de Edison Popprijzen. Naas kreeg een Edison voor beste nieuwkomer en voor beste videoclip. Ronnie Flex voor beste album en beste hiphopplaat. Roxanne Hazes heeft met haar single In Mijn Bloed een Edison gewonnen in een nieuwe categorie. Beste Nederlandstalige productie. Verder kreeg rapper Extins een oeuvre award en ook onder andere Chef Special, Direct en Thomas Azier vielen in de prijzen. Het weer nog op de meeste plaatsen vriest het licht. Vooral in de kustgebieden kan ook een winterse bui vallen. En lokaal kan het glad worden. Overdag aardig wat zon, maar in het zuidwesten is er in de loop van de dag kans op wat neerslag.